is door negens met het NOS-journaal. Vlag ingediend. Hij sluit zich aan bij de betogers die het aftreden van president Assad eisen. Onderminister Abdo Oussameddin is de hoogste politicus in Syrië die het regime de rug heeft toegekeerd sinds de opstand een jaar geleden begon. Hij kondigt zijn vertrek aan in een video die hij op YouTube zette. Het regime in Syrië heeft nog niet op het vertrek gereageerd. Sociaal en Cultureel Planbureau is kritisch over het kabinetsplan om te bezuinigen op de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Mensen met een IQ onder de 85 kunnen voor zorg nu nog aanspraak maken op de volksverzekering AWBZ. Maar het kabinet wil die grens verlagen naar een IQ van 70. De SCP zegt in een rapport dat 33.000 zwakbegaafden door de maatregel worden getroffen. Een deel van die groep heeft volgens het SCP dezelfde zorg nodig als licht verstandelijk gehandicapten die een IQ hebben tussen de 50 en 70. verder plaatst het SCP kanttekeningen bij het centraal stellen van het IQ. De meting ervan is lastig en de uitkomsten zijn niet erg stabiel.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 14 daarvan waren zwaar onder invloed van alcohol. dat maakt me oprecht boos, zegt Kingma. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kans op een enkele bui. Minimum temperatuur 2 graden. Overdag eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken.